Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Twitter is nog niet van Elon Musk. Hij schort de overname van het social medium met het blauwe vogeltje nog even op. Twee weken geleden zei Musk nog dat hij Twitter overneemt. Collega Nick Wouters heeft Musks tweet erover gelezen. Ik wacht op details over berekeningen dat minder dan 5% van de Twitter-gebruikers nep-accounts zijn. Volgens Twitter is dat minder dan 5%. Maar daar wordt dus aan getwijfeld of die berekening klopt. Daar wacht hij op en tot die tijd staat de overname op pauze. Elon Musk zou Twitter voor dik 40 miljard euro overkopen. We will provide 500 more millions to support military Ukraine. Er gaat nog eens een half miljard EU-geld naar Oekraïne. Daar worden tanks en artillerie van gekocht. In totaal heeft Europa nu 2 miljard euro uitgegeven aan militaire steun. En de komende dagen hebben de EU-landen het ook nog over een verbod op Russische olie. Vertelt correspondent Sander van Hoorn, maar het schiet niet op. Hongarije ligt dwars, is enorm afhankelijk van Russische olie... en wil daarvoor gecompenseerd worden. Ja, daar zijn ze nog steeds over bezig. Zelfs al een groep lidstaten dat zegt... misschien moeten we die olie er even vanaf koppelen. Dat we dus met een zesde sanctiepakket komen... waar alles in zit waar we het wel over eens zijn. Maar andere landen willen dat niet. En dus praten EU-landen door over het verbod op Russische olie. In Eindhoven is ingebroken in de auto van een politiestudent die vertrouwelijke documenten had laten liggen. De dief tikte een ruit in en ging er vandoor met de laptop en papieren met namen, adressen en BSN-nummers. De student heeft aangifte gedaan. Een vader en moeder in India klagen hun zoon aan omdat ze nog geen kleinkind hebben. De ouders zeggen dat ze alles voor hun zoon over hebben gehad. Ze regelden een dure pilotenopleiding, betaalden zijn extravagante bruiloft... Ze noemen het mentale mishandeling, dat er na zes jaar huwelijk nog steeds geen kleinkind op komst is. Ze eisen ruim 6 ton schadevergoeding. Het weer dan nog. De zon schijnt flink, het is 19 graden. Dit weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt ietsje warmer, zondag zelfs 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwmeer tussen Landsmeer en de Koentunnel staat 3 kilometer file.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba esta guitarra esto siempre sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. Esta rumba gitana yo quiero siempre cantare, pero non sempre cantare, però non sempre cantare. Esta rumba gitana yo siempre cantare.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 did you even know? When you'd say that kind of thing I'd be excited Got me hoping maybe one day you would meet it Always thought I'd only make a fool of someone else Now you've only gone and made me make one of myself guess I should've been more conscious how you spoke to me Cause when we fight you give me space and I communicate And for a while I thought that's what I should appreciate Maybe I was holding on to what I thought you were But when you think too hard eventually it starts to hurt The version of you in my head now I know wasn't true Young people fall for the wrong people, guess my one was you I was getting any flight so we could make it work You'd ignore me, could've told me you were seeing her Kinda hate myself for justifying your mistakes Took a minute but I had to learn the hard way Who are you to tell me I can't be heartbroken? Baby, you had chance, the door for you is open. If it's what you need to tell yourself to sleep at night, pretend I haven't found a man who finally treats me right. I guess the flowers aren't just used for big apologies. I guess I should have been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were, but when you think too hard Actually, it starts to hurt. The version of you in my head now I know wasn't true. Young people fall for the wrong people. Guess my one was you. Thank you. jij niet prikken. Nee, geen hoofdpijn voor mij. Girl, je weet toch dat ik altijd alles op op maar vergeef me.